Ja, ja, It's Only a Matter of Time van Breeze uit 1978. En je hoort deze Elsplaat nog tot aankomende vrijdag. We gaan eens even klappen voor deze jongens. Welkom vrienden en vriendinnen van Radio Els 558. De Avashow is er weer met ondergetekende Ferry de toch tussen 6 en 7 zoals we iedere werkdag wel een beetje gewend zijn de laatste tijd weer. Het is vandaag maandag 18 april van het jaar is alles 2016 en we hebben weer een hele waslijst muziek hier voor je klaar liggen. Zodat je deze maandag een beetje eh, eh, goed kunt beginnen. Tenminste wat de avond dan betreft. Hè. Het is altijd weer even wennen natuurlijk naar het weekend, de eerste dag. Maar ik hoop dat jullie er allemaal door zijn gekomen. We gaan straks even kijken of jullie nog in de file staan. Maar nou, we beginnen zoals gebruikelijk. Oh nee, ik zal eerst even opnoemen wat we allemaal gaan draaien. Hoort natuurlijk een beetje bij. We hebben muziek van Simon en Marijke, van Cory Day, van Earth and Fire, van Boney M, van Level 42. Dat is het twee leuk voor vandaag. Ace of Base komen optreden, Carrie Puckett en de Union Gap. Womak en Womak Olivia Newton-John, oftewel Olijfje, Albert Hammond maar weer eens een keer voor je opgezocht. Snap, ja, we worden steeds moderner hier. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met een plaat van 50 jaar geleden uit 1966.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 Hebben een paar hitjes gehad en daarna was het alweer over voor deze toen nog jonge man. Er staan momenteel 53 files verdeeld over een lengte van 247 kilometer. Een van de langste staat op de A4 Amsterdam-Rotterdam. 11,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Schiphol en Roelof Aronsveen. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. 24 uur per dag. Radio Els. hebben wij een beetje een vergrijzend publiek, zoals dat heet. Dus het was even boink boink muziek hier op Radio Els. 558, dat hoor je natuurlijk niet zo recht veel. Maar ik vind dit best wel aardig klinken hoor. Uit 1992 kwam dit snap met Rhythm is a Dancer. Een Britse man heeft tijdens een verbouwing op zijn landgoed in Wiltshire de resten van een Romeins huis ontdekt. De overblijfselen zijn volgens experts in goede staat. De tapijtontwerper stuitte op een Romeins mozaïek toen hij elektriciteitskabels aan het leggen was rond zijn schuur, zodat zijn zoontje genoeg licht zou hebben bij het spelen van tafeltennis. Na extra opgravingen door archeologen bleek dat er vroeger een villa stond op het landgoed. Het, huis dateert van de periode tussen 175 eh, en 220 na Christus. Op het landgoed zijn ook honderden, honderden oesters gevonden. Die zouden in tonnen van de kust naar het plaatsje zijn gebracht. Volgens experts hadden destijds alleen welgestelde families het geld om dat te laten doen. Ook zijn brosjes en aardewerk uit de Romeinse tijd aangetroffen. Ja, dat zijn toch wel leuke dingen. Je zal maar in je tuin even graven en je komt zoiets tegen. Ongelooflijk. Wij gaan naar Albert Hammond uit 1974. I Don't Wanna Die in an Air Disaster. The engine spit out fire. I'm pushed back in my chair. The pressure gives me thrills as we climb in the air. And I love to watch the clouds and the mountains and the sky. Swish around a cocktail the stewardess brings by. Lord, this is the life for me. Lord, oh Lord, this is the life for me. But I don't want to die in a near disaster. I don't want to die on a plane. Well, I fishtail through the lanes and I make my tires squeal. Power at my feet and glory at the wheel and I wind the windows down, let the wind blow through my hair. God knows where I'm going, but me, I don't care, Lord. This is the life for me. Lord, oh Lord, this is the life for me. But I don't wanna die in a free Well, I'm young and I'm pretty, and I wanna stay that way. Wanna be desirable till my dying day. I don't wanna be bedridden, an old and bitter sage. Half the nurses saying I'm young for my age. He's young for his age. Oh Lord, don't let me go that way. Lord, oh Lord, don't let me go that way. No, don't make me go like a fading chorus. Don't make me fade like a song. Lord, have mercy on your son. I don't Uit de laatste top 40 van Veronica vanaf C, uitgezonden 31 augustus 1974, hoorde je Albert Hammond I Don't Wanna Die in een r Zester over Veronica gesproken. Die komen we straks om half zeven nog wel een paar keer tegen in de nieuwsberichten uit het verleden. Van weet je nog wel, het is tenslotte niet voor niks vandaag, 18 april. We kunnen het toch proberen? Een lekker sopje, wat goede muziek en je hebt de afwasshow. Radio Els 558. trieste verhaal van Olivia. Je hoorde Olivia Newton-John uit 1978 natuurlijk, want dat hoort bij de Grease-film. Hopelessly Devoted to You. Radio Els 558. Informatie. De Vlaamse radio- en televisieomroeporganisatie VET stopt per 1 juni met het onderhouden van de eigen teletextpagina. Een teruglopend aantal lezers vormde de basis voor die beslissing, zegt een VRT-woordvoerder vandaag. Verder is, eh, is in de VRT in de recente afgesloten beheersovereenkomst is niet meer verplicht om teletext aan te bieden. De teletextgebruikers zullen worden doorverwezen naar andere kanalen, zegt de woordvoerder. Wel kan er nog steeds gebruik worden gemaakt van de teletextpagina's voor ondertitels op de tv. Ja, dat bestaat ook natuurlijk nog. Hè. Mensen die eh, slecht kunnen horen of helemaal doof zijn, die hebben dan teletext en dan kunnen ze ondertitels hebben voor zover het. Eh, in het Belgisch natuurlijk betreft, want bij het buitenlandse dingen... Oh, wacht even, ja, dit gaan we anders doen, dit kan natuurlijk niet. Weer opnieuw starten, want ik mag nu natuurlijk niet over deze dame heen spreken, zoals dat heet. We gaan luisteren naar Womack en Womack uit 1988 en zie je drops bij Radio Els begin eh, door iemand heen praten mag niet als de zanger al begonnen is, maar aan het eind schijnt het weer geen probleem te zijn. Heel raar. Jorre Womack en Womack uit 1988 en het is inmiddels al acht minuten voor de klok van half zeven geworden. De Ava Show. Girl, get out of my mind. the secret of your You're just a baby in disguise. And though you never de categorie, mag je me s'nachts voor wakker maken. 1968, Carrie Puckett en de Union Cap hier bij Radio Els. www.radioels.nl eh, 558.nl of op de middengolf luisteren naar de 1395 kHz en soms ook in het noorden van het land op de FM 105.4. Doe maar en Kenny B zijn samen de studio ingedoken in aanloop naar de drie concerten die de band in juni in de Ziggo Dome geeft. Ze hebben samen een vertaalde versie van de reggae-klassieker 5446 was mijn number opgenomen, maakt de platenmaatschappij Top Nots vandaag bekend. Uh, eh, 5446 is mijn nummer is een sessie gezamenlijk analoog opgenomen. Het, het origineel stamt uit 1968 van het Jamaikaanse Toets en de Maitais en is vertaald door Ernst Jans. Doe maar en Kenny B spelen de track dinsdagavond live in de wereld draait door. Dus dan kun je vast morgen even gaan kijken. Hè. Binnenkort verschijnt de videoclip. Het nummer is al wel te streamen. Kenny B belooft het nummer te spelen tijdens de concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. 24 uur per dag. Radio Els. hadden ons ook net een seintje gegeven. Ja, ja. Waar blijf je met de eh, rum met de chocolademelk? Nou, ik heb zo. Rum met een klein beetje chocolademelk en natuurlijk de papiertjes voor. Weet je nog wel waar we zo meteen mee gaan beginnen? Jorden, Ace of 1994 en de Sign. Het is vandaag 18 april en dat is de 109e dag van het jaar. En er komen er nu nog 257. We gaan eens kijken wat, deze vandaag, wat er vandaag, 18 april, allemaal gebeurde in het verleden. Vandaag in 1906 werd San Francisco getroffen door een zeer zware aardbeving. En vandaag in 1929 het paleis van Volksvleit in Amsterdam wordt door een grote brand compleet verwoest. En nog eh, wat verder in de tijd, in 1972, een New yorkse rechter beslist dat Vera de Vries, alias Xavira Hollander, de Verenigde Staten moet verlaten. Ja, is de pornoactrice. Vandaag in 1960 vond de eerste testuitzending van de VRON plaats. De Vrije Radioomroep Nederland, later omgedoopt in Radio Veronica. We blijven even bij radio, want in 2006 wordt de Jorin FM omgedoopt tot KAS. Ja, ik weet niet of dat nog bestaat, volgens mij niet hoor. In 1809 vandaag krijgt Tilburg stadsrechten van toenmalig koning Lodewijk Napoleon Bonaparte. Vorst van het Koninkrijk Holland was die destijds, hè? tijdens de bezetting eigenlijk van Frankrijk. En in 1935 bij de provinciale statenverkiezingen behaalt de NSB 7,9% van de stemmen. In Den Haag scoort de partij van Anton Mussert zelfs 12%. En in 1951 Frankrijk, West-Duitsland, Italië en de Benelux vormen de Europese gemeenschap voor kolen en staal, de EGKS en eigenlijk ook de voorloper van de EEG, eh, die op eh, haar beurt weer de voorloper was van de huidige EU. In 1955 werd de term derde wereld voor het eerst gebruikt door de Indonesische president Sukarno tijdens een speech. En in 1973 in Den Haag vindt een grootse demonstratie plaats op het Binnenhof tegen het voorgenomen verbod op commerciële radio vanaf zee en Radio Veronica in het bijzonder. In 1909 vandaag wordt Jeanne d'Arc in Rome zalig verklaard en in 1982 wint Jan Raas de klassieker Parijs-Roubaix. Dan gaan we eens kijken wie er geboren zijn en overleden. Dat zijn er niet veel vandaag hoor. In 359 werd geboren Gratianus. Hij was Romeins keizer. Hij overleed in 383, dus erg oud is deze man niet geworden. Jan Versteegd, Nederlands weerman, is vandaag jarig. Hij komt uit 1952. Jan Iepkema is in 1963 vandaag geboren. Hij is een Nederlands schaatser natuurlijk. En Rob Stenders, de disjockey, is vandaag jarig. Hij komt uit 1965. Daar gaan we eens kijken die er overleden zijn. Heb ik er ook niet veel van vandaag hoor. Albert Einstein overleed vandaag in 1955 op 76-jarige leeftijd. Hij was een Duits-Zwitsers-Amerikaans theoretisch natuurkundige en uitvinder. En Piet Hein, niet onze Piet Hein, maar een Piet Hein uit Denemarken, want hij is een Deens wetenschapper die overlijdt vandaag op 90-jarige leeftijd in 1996. Hij was ook nog wiskundige, uitvinder, auteur en dichter. En Bruno Adams op, overlijdt op 45-jarige leeftijd in 2009. Hij was een Australische rockzanger. Het is vandaag eh, de dag van het leger in Iran en in Zimbabwe vieren ze vandaag de onafhankelijkheidsdag. Nog even naar de weerextremen kijken. In 1954 hadden we de laagste minimumtemperatuur van min 2,3 graden. En de hoogste maximumtemperatuur vonden we in 1949 met maar liefst 25,3 graden. Het zonnetje schijnt het langst in 1952, 12,5 uur. En de, meeste of de langste neerslagduur het zal wel regen geweest zijn, denk ik, in 1993, maar liefst 13,3 uur. En dan hebben we hier gelijk alweer het twee leuk voor onze kiezen, zoals dat heette. We gaan naar Level 42 uit 1981, Love Games, en uit 1984, Hot Water. leuk nu, nu, nu. 누르 De vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. stapelwolken bepalen de komende uren nog het weerbeeld. De wind is matig tot krachtig en zwakt vanavond wat af. In de loop van de avond komt er vanuit het noordwesten wat meer bewolking en mogelijk valt er vannacht een enkel spatje motregen. Het kwik daalt vannacht van uh, eh, 5. <laughs> het kwik daalt vannacht naar 5 tot 8 graden. Dat is een beetje een rare zin zoals het hier staat op het weerbericht. Morgen breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt net als vandaag 11 tot 14 graden en de matige wind waait uit het noordwesten. Woensdag is het vrij zonnig en droog. Qua temperatuur verandert te weinig. Nee, dat zie ik ook. Het fiets weer even. Morgen 6, eh, woensdag eh, rapport cijfer 7, donderdag ook 7, vrijdag 6 en zaterdag 6. Het golfweer, ja, prachtig als je dat kan doen natuurlijk door de week. Dus dat is meer voor de babyboomers bestemd die binnen zijn, zoals dat heet. Morgen een 8, woensdag een 9, donderdag een 9, vrijdag een 8 en zaterdag ook een 8. En als je van vissen houdt, dan zit je ook wel goed, want het is morgen een 7. Woensdag een 6, donderdag een 7, vrijdag een 8 en zaterdag een 7. Dus uh, dan kun je je hard ophalen als je uh, in ieder geval niet hoeft te werken en lekker vrij bent. Hier is Boni M. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? En zo hebben we nog maar een stief kwartiertje te gaan in de show, zoals dat heet. Je luistert naar de Show bij Radio Els 558 met ondergetekende Ferry den Hartog. En je hoorde Bonnie M uit 1976 met natuurlijk Daddy Cool. Zit je aan de warme hap, dan wens ik je smakelijk eten. Ben je net thuis naar, eh, in de file gestaan hebben, dan eh, moet je daar nog even op wachten, denk ik. En ben je al aan het afwassen, dan werk je daar natuurlijk, wens ik je daar natuurlijk ook veel plezier mee. Dit is Radio Els 558. met Ferry Den Hartog. All Hit Radio. Radio Els. 558. Al heel lang niet gehoord hier hoor, bij Radio Els 558 Earth and Fire met Seasons uit 1970. Ik heb nog een berichtje voor je. Lange Frans heeft zijn drugsgebruik beperkt tot het roken van joints. Uiteindelijk is wiet ook een natuurproduct dat onze lieve Heer zelf op deze aarde heeft gebracht. En een joint is toch ook net even iets gezonder dan een pilletje, toch? Vraagt de 35, eh, vertelt de 35-jarige rapper in Veronica Magazine. Aan andere drugs doe ik niet meer. In december werd bekend dat Frans Frederik, zoals de echte naam van de rapper luidt, al 20 maanden af is van zijn cocaïneverslaving waar hij enige tijd mee kampte. Ja, daar ga je natuurlijk de ene druk voor de andere druk inruilen. We gaan even naar 1980 toe. Ik hoop dat je het nog herkent. Hier is Corrie Day En het is wel weer eens een aardig plaatje om terug te horen op een maandagavond. Hier is Wiggle en de Giggle All Night. was walking down the street when I saw the handsome soldier boy winkle, winkle, winking at me. He said, I'd like to make a date. I said, so sorry, but his lady said, What's, What's the matter, matter, baby? Ain't you free? Ain't you free? Free to be the love of my life. He said, I love the way you wiggle and I love the way you giggle and I'd love to give you just a little kiss on your lips. He was such a delight. guy from Texas said his father was a Mexican, his mother was the purest Cherokee. It was a little part of her in him that made him such an Indian that he was all American to me. To me, he promised freedom for the rest of my life. He said, I love the way you wiggle and I love the way you giggle and I'd love to give you just a little kiss on your lips. He was such a delight. So we wiggled and we giggled all night. Hey, we wiggled and we giggled all night. This boy now got me wrapped round his finger. Destroyed now under his thumb. He treats me unkind, leaves me drinking till I'm blind. This boy now, I know he never will come. It's a fact, man, a fact. So, oh, the answer to this caught up in the middle of the devil and the deep blue sea. Love him when you get him, and you hope you don't regret him when you let him in your heart eternally. Eternally, I'll be looking for the love of my life. Cause I'll always have a giggle, and you know I love to wiggle, and I'll always love to have a little on my lips, cause it's such a delight when I wiggle and I giggle all night. I wiggle and I giggle all night. This boy now got me wrapped around his finger. This boy now. De avond is mooier met de hits van toen op Radio Els. ook zo worden, maar het leek net of er even op pannen geslagen vet Op jo, dat <laughs> Simon en Marijke uit 1972 met I En Je hoort inmiddels ook het afscheidstuntje alweer, het tuntje van gehoorzaamheid. En we gaan er snel uit, want de volgende is eigenlijk een hele lange. Daar kan ik eigenlijk nog maar een stukje van draaien. Ja, jammer hè. Dat wordt er eentje van Softwell met Toorts uit 1982. Dit was de maandagse aftershow voor maandag 18 april van het jaar Dus alles 2016. Bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er weer. Bye bye. Zwaai zwaai. cat-like ways I can hold you You are a fool for me to be cruel I'm leaning on this bar listening to you sing And your sad song rings in my ears and I start to cry torch and she is the theme. She could be a dream, but oh boy. 558 met het nieuws.